Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het geld voor onderzoek naar long-covid raakt op. Het potje van ruim 40 miljoen euro is bijna leeg... en nieuwe financiering lijkt vooralsnog uit te blijven. Onderzoekers waarschuwen dat opgedane kennis daardoor verloren dreigt te gaan... terwijl genezing van long-covid nog niet in zicht is. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. In Nederland hebben bijna een half miljoen mensen long-covid... long long covid op een Malieveld in Den Haag is vandaag een protest voor mensen met post-acute infectiesyndromen zoals long-covid. Het is nog niet duidelijk wat president Trump precies wil bereiken met zijn bericht over Venezuela. Hij schreef gisteren op sociale media dat het luchtruim boven dat land als gesloten moet worden beschouwd. Amerikaanse ambtenaren zeggen verrast te zijn door die aankondiging... en zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van mogelijke militaire operaties... Eerder deze week dreigde Trump wel om aanvallen in Venezuela uit te voeren... om drugshandelaren op te, op te stoppen. Venezuela reageert fel en noemt het bericht van Trump een koloniaal dreigement. In Frankrijk is de partijleider van het rechtsradicale Rassemblement National bekogeld met een ei. Jordan Bardella was met zijn nieuwe boek aan het signeren in het zuidwesten van Frankrijk. Een man van 74 kwam naar binnen lopen met een ei en sloeg het stuk op het hoofd van Bardella. Eerder deze week kreeg de partijleider ook al bloem over zich heen gegooid bij een ander evenement. In Udenhout, vlakbij Tilburg, is een trein gisteravond in volle vaart op een auto gebotst. Op dat moment zaten daar een vrouw en een baby in. Zij raakten ondanks de enorme klap slechts licht gewond. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De trein botste met een snelheid van ongeveer 130 km per uur tegen de voorkant van de auto. Het weer vandaag vaak droog met af en toe zon.